is Radio 501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel met Ariane. Maar dan zonder Ariane en met Chris IJsmans en Carol Emerald. Dit is Dead Man op jouw eigen Radio 501. kind of goes Tanya Stark en All In Line op je eigen Radio 5 alleen. Daarvoor hoorde je Carol Emerald en Dead Man. Het is weer 4 uur geweest. Het is zondagmiddag 13 januari 2013. En dat betekent dat je ja, de 1 carousel weer voor je kiezen krijgt. Met heel veel eh, ja, muziek van Nederlandse bodem deze week. Zo ook deze. Dit is Dark and Our Love Will Never Die. Here comes from the ease our worries about it. Love, love. oud voor je hoofd op Radio 5 Leen. Jordan Solo and Love. Volgende plaat is van Walk Off the Earth. En mocht je die nou niet denken te kennen, denk ik dat je ze toch wel kent als je eh, de cover van het eh, filmpje Somebody That I Used to Know bekijkt. Wat ze dan spelen op één gitaar. Maar dit is iets anders. Dit is Walk of Jordan, Maar dan met de Red Hands. Dus niet met een cover, maar met een eigen nummer. ook heel erg fijn. I know that I messed up a few times, or what you want call it. I know if I fell down, you changed the way that I saw it. I put it on the line for this time only. Is that what you really want? I can't see that I got red hands, colorblind, day, Don't put the blame on me, child, the damn thing gone wild wanted to be foolish this is Matt from Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. But something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. 17e al stond. Jake Bug en Two Fingers. En dan gaan we door met ja, een beentje dat nog nooit op Glastonbury heeft gespeeld, maar wel een zwaf. En daar heeft Jake Bug dan weer niet gestaan. Dit zijn de Rivers en Monkey Woman. Straks de muziek van Royal Parks, The Item en Mumford Sons. you Surreal. Kill the DJ. Green Day op jouw eigen Radio 5 Lane. Ja, het is toch wel gevaarlijk. Tweeten dat je gegarandeerd alles gaat draaien. En oh, dan krijg je toch ook wel een behoorlijk zootje bagger binnen, kan ik vertellen. En ja, ik weet niet zeker of ik dat zo mag noemen, maar ja, oordeel zelf. En Rudy, met een nummertje. ik heb het over Joop en Rudy. Het nummer, we gaan naar Brabant. Amsterdam heeft wat betreft carnaval weinig potentie. Ze verkleden zich wel gek, maar vinden dat dan sexy. Lopen kut uit voor een kroeg en het bier is niet te zuiver. Het mooiste uit Amsterdam, dat staat achter de ruiten. Dus kan wij naar Brabant, want daar is Ik ben heel erg blij dat ik niet heb getweet dat ik gegarandeerd het hele nummer zou draaien.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 Gewoon hierin horen. Een oud plaat voor je hoofd. Dit is Engel en één van ons. Zonder God, zonder boek, zonder Jezus Christus. Als zonder Boek, vind ik het zonder acht weet niet anders. Noem me een die of een nuchtere Nederlander. Ik vind het prima zo, ja, zoek geen medestanders. Ik vind het prima al, leef jij je leven anders. Maar heb je kritiek op mij, zeg ik, wees verstandig. Hou die shit voor je, wordt er zelf beter van. En jij bent opgevoed met de Bijbel. kent elke passage, trek geen woord in twijfel. En ben je vrij, zie je binnen in de kerk. Gefocust, want je meent bidden maakt je sterk van binnen je merkt, je voelt dat het goed zit. Kent de tien geboden en weet dat dit je doel is. En in de hemel wacht je overleden moeder, die blijkbaar iets eerder naar de hemel werd geroepen. Ja, één van ons heeft gelijk, één van ons heeft een lul, één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wat de lul, hier voel ik me genaaid als er niets is. Even ons of gelijk, even ons is de lul, één ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul, hier voel ik me genaaid als er niets is. willen geloven, geloof me. Wil best nog een kans, ik wil best nog een poging. Ja. Maar ik geloof dat het echt over is als mijn kist gesloten is en ik onder de zoden lig. Ik ben geen slecht mens, heb normen en waarden van mijn moeder en mijn vader die er vroeger voor me waren. Maar ik vloek regelmatig en doe een hoop dingen die jij niet doet als goed gelovige christen. Met twijfel je nooit tegen God in de hemel. Wat kom op, niks is zeker, God mag het weten. Misschien heb je gelijk, begin straks je reis. Zet me dan alsjeblieft plus één op de gastenlijst. Ja, misschien heb je gelijk, zet me dan alsjeblieft plus één op de gastenlijst. Heel simpel, Steven Engel plus één, ja? Dankjewel. Dankjewel. Yeah. Eén van ons of gelijk, één van ons is de lul. één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul. Hier voel ik me genaaid als er iets is. Eén van ons of gelijk, één van ons is de lul. één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul. Hier voel ik me genaaid als er niets is. Eén van ons of gelijk, één van ons is de lul. één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja. Ben ik wat een lul, hier voel ik me genaaid. Als er iets is, één van ons gelijk. even van ons is lul, even van ons is genaaid. Als er niets is, misschien heb je gelijk, ja. Ben ik wat een lul, hier voel ik me genaaid. Als er niets is. I will be singing, I'll keep fulfilling Mijn eigen levensloop besloot, mijn van één verkoop, maar bleef mediter. Ik neig de leven hoop, maar hoop ik krijg de leven zo, de bijna levensjoop. Kijk eens rond aan mijn gedachtegang Ik ben op binnen Misschien snap je dan Dat ik aan reis nog stiller Rillen zachte zand Ik kan wachten lang Dus ik krijg mijn zinnen Binnens, moest, himmen, woorden stonden zinnen en ik ontstond zonder willen En alles wat ik deed ging mee, ik meen het nee en ik ontplop Ik kreeg een klap tegen mijn kop, dus ik leefde het op en stopte even Maar toch ging door langs die motherfucking Dus jong Dit is mijn motherfucking leven, dus stop I will begin, I will en de reden dat ik meer loop. Om mijn streven over streven en de neerloop. Maar hoe kan ik streven naar de reden als ik neerloop? Huh? Doe niet mee met de rest, ben ik nu uniek? Nee. Ik deed al twee keer mijn best, ik maak gewoon muziek. Oh. Ik doe het voor mij en voor mij alleen. Dat zij het goed vindt is mijn nummer 1 Maar dat jij het goed vindt is een nummer 2 Dat iedereen het goed vindt is onmogelijk maar nee, niemand krijgt mij neer. No. Niemand heeft die acht krachten, doet mij zeer. De tijd zeer, pas in mijn ogen is mijn vriendin. De pijn leert, in mijn hoofd sinds tien zin. Eén, zeg al meer over mijn hele wereld. Ik bepaal hem zelf en jij niet keer. I will begin, I will be turning till I fall. I will be singing, I'll keep fulfilling till I fall. attraction. Living my life like it's an it's an I will kill him in the train of fashion. I will treat him like a main attraction. Living my life like it's an affection. It's an I will kill him in the train of fashion. I will treat him like a main attraction. Living my life like it's an it's an attraction. Living my life like it's an affection. I'ma live it up. I will begin I will be till I fall. I will be singing, I'll keep fulfilling till I fall. Did I hurt your feelings? Don't be so silly, I won't fall. I will I will be Red Cap, Till I Fall featuring Skid op je eigen Radio 5 Lane. vindt het ook wel weer een klein beetje tijd voor een oud plaat voor je hoofd. Ook wel weer een beetje adoren? Kan bijna geen toeval zijn. The Item. An Excuse Me for Being a Hypocrite. zo'n oud plaat voor je hoofd. Je Royal Parks en Dueling Overtime. Ja, en dit meis meisje is op slag bekend geworden door Microsoft. Windows 8. Zij zit in de reclame. Dit is Lenka. As sly as a fox, as strong as an ox. As fast as a hare, as brave as a bear.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 En om al die ontwikkelingsprojecten te kunnen betalen, steekt Humana ook in Nederland de handen uit de mouwen. Want we zamelen in ruim 70 gemeenten gedragen kleding in. Wilt u meer weten? Kijk op humana.nl. Humana. Ontwikkelingswerk is aanpakken. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GB Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 Ga nu naar astmafonds.nl. Dit is Radio 501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Ariane. up most of the sky. Birds fly free eyes awake, a deep thought crosses over my mind. Will I make it through the day? So high, but not so full of life. The joys of life. Call my name and I'll try to be there for you. Call my name and I'll try so hard oh, to be there for you never letting you go. de recensies krijgen Zo over een optreden Eurosonic, Jaco Gardner en Clear the Air. Daarvoor hoorde je Rob Murphy. Kun je nou meer horen van Rob Murphy? Kun je even surfen naar www.robmurphy.com. En dan Rob met dubbel B overigens. Dan kun je al zijn muziek nog terugluisteren. En ja, zojuist binnengekregen via de mail. Guy en aan eh, Mumbai, I'm gonna find you. Mocht je eh, deze band nou live willen gaan zien, dan kun je dat 3 maart gaan doen in Paradiso. Eh, wil je de solo zien, dan kan dat in eh, Amsterdam ook in Matahari. En dat is dan op 22 januari. Dit is Sky en Mumbai, I Gonna Find You. aan het gaatje. Home Sweet Home op jouw eigen Radio 5 Lane. En we gaan meteen door met onze vrienden uit Haarlem. Ook dit is weer een oud plaat voor je hoofd, hè? Dit is Marsbar. embarrassing. Way down Mars bar, we left as queen and king. Way down Mars bar, I just said, Chandler, would you please get some more? met Ariadne. only I could find someone I could hold. Oh, if only I could find someone hold. Hele leuke muziek van een hele leuke zanger. Ik heb het over Wouter Hamel en Touch the Stars. En we blijven even in de hoofdstad, eh, muzikaal gezien dan. Want ik was eventjes aan het zoeken laatst in de, ja, in de database van alle muziek die we hebben. En toen kwam ik dit tegen. Dit is Barbara Breedijk en undercover karaoke meisje. Laat me niet langs een dansbal glijden. Grote kans dat ik kom te overlijden. Telefonische verkoop is niks voor mij. Kan mijn eigen cd niet slijten, dus laat staan iets over de telefoon. Undercover ik op. yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that you get old, like making love and alcohol? Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor? But the dancing floor it ends at four When the dancing people have to go And there's nothing left for you to roll and home The sun don't shine at night Oh no it don't If only you would just open your eyes showers from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only Birds op je eigen radio 501. En ja, ik heb een klein zwak voor Hammond-oortjes. Ik beloof wel dat er bij deze ook geen verdere onthullingen meer komen, deze show. Maar dan ben je bij Sven Hammond Soul wel aan het juiste adres. Dit is Fat Cakes op 501. nog bewonderen op het Horens Jazz Festival. Je hoorde de vrolijke klanken van New Cool Collective. Jackpot op jouw eigen Radio 5 alleen. En ja, we gaan door met iets totaal anders. Een stuk minder vrolijk zou kan ik wel zeggen. Ik heb het over Bon Voyage Mon Chéri van Gregory Page. Ja, en wil je deze man nou nog live zien, dan zou ik daar toch een hele leuke vakantie tegenaan boeken. Want tot en met februari is hij alleen nog maar te zien in eh, Australië. Dus op zich een leuk reisje van drie weken. En dan eh, ja, deze meneer ook eventjes bekijken. Geen verkeerd idee, dacht ik zo. Gregory Page en Bon Voyage, Mon Jerry. Nu op jouw Radio 501. I watch the rain fall Paris I the doves and pigeons. and I hear laughter from a balcony below me. Above a beautiful grave. beautiful and the sun will shine again. Flowers, je weet wel, die frontman van The Killers. En van zijn solo-album Only the Young. Muziek van Nederlands bodem dan. Van het album A Curious Case of Countless Clues is dit Heavy Heart van Steed. Gerard en Satellite Receiver op je eigen Radio 5 Lane. En ja, mijn tijd zit er inmiddels alweer op. Straks Matthijs van der Meer op je eigen Radio 5 Lane. En ik heb voor jou nog klaarstaan uh, de kick, even voor altijd. Maar eerst nog met Miss Montreal. Dit is de Backbeat. I, go home. The revolution is almost there. bring me home. The music plays too.